Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen met long-covid kunnen vaak helemaal niet meer aan het werk. Het UWV e keurde vorige maand de mensen die in de eerste golf corona hadden. Want als je twee jaar ziek thuis zit, moeten zij kijken of je een uitkering kunt krijgen. Dat deden ze vorige maand voor ruim 700 mensen die sinds 2020 klachten hebben. Ze zijn moe, kortademig of hebben hoofdpijn. En bijna twee derde van hen is volledig arbeidsongeschikt verklaard. In de Amerikaanse staat Missouri zijn drie mensen mensen omgekomen bij een treinongeluk. Minstens 40 anderen raakten gewond. De trein botste op een kiepwagen die op het spoor stond en ontspoorde daarna. Waarom die truck daar stond is niet duidelijk. De bestuurder ervan is één van de slachtoffers. De andere twee waren reizigers in de trein. Honderden mensen uit Velsen-Noord in Noord-Holland hebben gisteravond gedemonstreerd tegen de opvang van duizend asielzoekers op een cruiseschip. De bewoners zijn bang voor overlast. Bij die opvangcentra's in, eh, elders in het land, ja, waar nu al gigantische problemen zijn, ook in de kleine gemeenschappen eh, ik ben ook bang hier, zeker in Velsen-Noord, dat het echt uit de hand gaat lopen dan. Ze liepen eerst een protestmars en konden daarna met de burgemeester praten tijdens een inloopavond. Het is de bedoeling dat het schip maximaal een half jaar bij Velsen-Noord ligt. En het was gisteren een spannende dag voor basis- en middelbare scholen... want ze hoorden of ze de titel excellent krijgen van de onderwijsinspectie. Die krijgt een school als ze zich op een bijzondere manier onderscheiden van andere scholen. Een ervan is de Daniel de Brouwerschool in Wilp in Gelderland... En de leerlingen, die snappen dat wel. En dat eigenlijk iedereen elkaar helpt. Dus de juffen die helpen elkaar, maar ook de leerlingen die helpen elkaar als iets een vraagje hebben of iets nodig Ik heb hier vooral zelfvertrouwen geleerd. Dat ik mezelf kan zijn en mezelf kan accepteren voor wie ik ben. In totaal kregen gisteren 43 scholen die eretitel excellent toegekend. Het weer, de ochtend is zonnig. Later vanmiddag kan het wat eh, bewolkt zijn. Het wordt 23 graden aan zee tot 25 landinwaarts. Morgen ook veel zon en ietsje warmer dan vandaag met 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A2 richting Amsterdam tussen Maarsen en Vinkenveen 10 kilometer. Door een kapotte vrachtauto is de ook dicht...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 tijdens het stikstofdebat van afgelopen week. Er is nog te weinig kennis over eetstoornissen en daarom worden ze vaak te laat herkend. Dat zegt de Gezondheidsraad die daarom pleit voor een landelijke aanpak van eetstoornissen. En in de Amerikaanse staat Texas zijn de lichamen van 46 migranten gevonden in een vrachtwagen. Hulpdiensten troffen ook 16 mensen aan die nog leefden, onder wie vier kinderen. Ze waren oververhit. Het weer, het is zonnig met in het binnenland wat stapelwolken bij maxima van 25 graden. and seven and nine, keep on counting. I still love you. I got 21 reasons why. staring out of my window Thinking about tomorrow Wishing things would clear No need to rush tell Sometimes you back to my place. No one, baby, does stick to my pace. Rock steady, girl, to the rhythm and bass.